Raymond Seré met het NOS-journaal. Nederlandse militairen hebben tussen 1945 en 1950 in Indonesië structureel en op grote schaal extreem geweld gebruikt. En de legerleiding en de regering in Den Haag wisten daarvan. Dat schrijft historicus Remy Limpach na een jarenlang onderzoek in het boek De brandende kampongs van generaal Spoor. Volgens hem zijn er duizenden gevallen van structurele oorlogsmisdaden. De regering heeft altijd gezegd dat buitensporig geweld een uitzondering was en dat het om individuele gevallen ging. Minister Bussemaker vindt geweld en intimidatie bij studentenverenigingen onacceptabel. Dat zegt ze naar aanleiding van de schandalen rond de Groningse studentenvereniging Vindicat. Daar werd tijdens een ontgroening een student zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij met hersenschade in het ziekenhuis belandde. Bussemaker kan zich niet voorstellen dat jonge, slimme studenten die in de besturen van studentenverenigingen zitten niet beseffen dat je medestudenten niet het ziekenhuis moet inslaan. Het OM heeft 17 jaar cel geëist tegen 10 leden van een liquidatiebende. Volgens de officier van justitie hadden ze concrete moordplannen... en verdienen ze het daarom om lang achter slot en grendel te gaan. Afgelopen week werd in de rechtszaal een grote hoeveelheid automatische wapens getoond... die waren gevonden bij een inval. En uit gesprekken afgeluisterd blijkt volgens het OM dat de bendeleden klaarstonden om mensen te liquideren. In Brussel zijn enkele tienduizenden mensen op de been geweest om te demonstreren tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. De bonden pleiten voor meer banen en behoud van koopkracht en het was de vierde nationale demonstratie in twee jaar tegen de regering Michel. President Abbas van de Palestijnse Autoriteit gaat naar de begrafenis morgen van de Israëlische politicus en Nobelprijswinnaar Shimon Peres. Israëlisch premier Netanyahu heeft Abbas toestemming gegeven om daarbij te zijn. Volgens Israëlische media is Abbas uitgenodigd door de familie van Peres. En dan het weer. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog, maar het blijft bewolkt. Vannacht 14 graden. Morgen bewolkt een enkele bui, maar ook zon. Het wordt een graad of 17 in het weekend. Wisselvallig weer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen maar langzaam af aan het eind van deze drukke avondspits. De meeste vertraging is er nog op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Hodendrecht en Breukelen een half uur. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht...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 Dit is eh, Major Laser en Light It Up. Ik heb inmiddels alweer een ander verzoekje binnen van eh, Daan. En dat is eh, Martin Garrix. Met Lions in the World. Looking out for a new horizon. Reaching out, I can almost see the place. Holding on with the heart that's frozen. In the dark, but I...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 met Don't Let Me Down. Het is inmiddels alweer tijd voor de evenement in Zandvoort voor de jeugd. Ja, het enige wat ik te vertellen is, je hebt eh, op... Eh, eh, sorry. Op voor de tiende keer organiseerden de Beachpop Singers de Korendag in Zandvoort. Op 1 oktober zullen 21 koren vanuit het hele land in de protestantse kerk voor u optreden. Grote koren, kleine koren, inspirerende koren, gospelkoren, een jeugdkoor en nog veel meer. U ziet een zeer gevarieerd programma. Bij onze speciale opening om 10.30 uur wij op gebak. En over de hele dag parkeren wij ook. Maar dat zal nog even een verrassing blijven. Ja, en dat is het eigenlijk het uh, enigste wat ik had te melden. En uh, wij gaan nu luisteren naar Cheap Trills. Van Shia samen met jean Paul. with it girl, dance with it girl, get with it girl. Bang bang. Come on, come on, turn the radio.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 samen met Brace en Kenny B. Let's go. Het is alweer tijd voor de top 5 films in de bioscoop. Ja, dan beginnen we op nummer 5. Daar staat uh, Blair Witch. Voor 16 jaar en ouder, deze bleven op hetzelfde plek. Dan deze week op nummer 4. Sally, voor 12 jaar en ouder, twee plaatsen gezakt. Op nummer 3, Nerf, voor 12 jaar en ouder, nieuw in de top 5 en de snelste stijger. Dan op nummer 2, 1 plaats gestegen. Dat is de Magnificent 7, heel moeilijk uitwoord uitspreken. Voor 12 jaar en ouder en dus één plek gestegen. Deze week op nummer 1. Vorige week ook al. Voor 12 jaar en ouder. Bridget Jones Baby. En bleef dus op dezelfde plek staan. Door nu Let Me Love You, DJ Snake en Justin Bieber. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoke and mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle shame, shame. I know I can. at the party and you're whipping on beat, pushing everything on me. We got Salento oh, on repeat. But if you think you're gonna get away from me, better change your mind. The honey got me feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold friends goodbye. We can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The Henny got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, oh. Turn me on, turn me on. Let me change you. Thank you.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 trumpets blow. you say my name. When the air is filled with summer rain, I can feel the love. I can feel the love. I can feel the love. I can feel the love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 my eyes above it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop it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 so don't stop. stop. Je Justin Timberlake met Ken Stop the Feeling. So Mijn twee uur CFM hier stand zit er alweer op. Volgende week ben ik gewoon weer terug tussen 6 en 8. Ik ga zo nog één nummertje draaien. Dat is de Thrift Shop van Macklemore en Ryan Lewis. En dan spreek ik jullie volgende week weer. En zometeen eh, veel plezier met Alternative FM. to